Die moet controleren of taxichauffeurs zich aan de regels houden en in het uiterste geval hun vergunning intrekken. Maar Schoenveld vindt dat dit toezicht faalt. Volgens hem is er het hele vorige jaar maar één vergunning ingetrokken. Dat had er volgens hem veel meer moeten zijn. Bij het Staples Center in Los Angeles verzamelen zich de fans voor de herdenking van Michael Jackson. De stad houdt rekening met 250.000 mensen die de laatste eer aan de popster willen bewijzen. De politie zegt dat het lichaam van Jackson naar het stadion wordt overgebracht, maar een woordvoerder van de familie wil dat niet bevestigen. De herdenking wordt over de hele wereld uitgezonden en is vanaf half zeven ook te volgen via Nederland 3 en vanaf 7 uur live op Radio 2. Woningcorporaties worden voortaan eens in de vier jaar doorgelicht om te kijken of ze hun doelstellingen halen en of ze hun geld goed besteden. Dat hebben de Woonbond, de woningbouwcorporaties en het ministerie van VROM met elkaar afgesproken. De laatste tijd zijn verschillende corporaties in opspraak gekomen, onder meer vanwege geldverslindende bouwprojecten en hoge beloningen voor topbestuurders. Minister Verhaag heeft de Chinese zaak gelastigd zijn excuses aangeboden voor de schade die gisteren werd aangericht aan de Chinese ambassade. Nederlandse Oeigoeren gooiden toen met stenen. Tegelijkertijd sprak Verhagen zijn bezorgdheid uit over de situatie in Xinjiang waar Oeigoeren in opstand zijn gekomen. Bij gevechten met de politie kwamen daar gisteren zeker 156 betogers om het leven. Piet Rojakkers is als tweede wielrenner uitgevallen in de Tour de France. De renner van Skill Shimano kwam vanmiddag zwaar ten val in de ploegentijdrit. Waarschijnlijk heeft hij een arm gebroken. Er rijden nu nog 10 Nederlanders in de Ronde van Frankrijk. Dan wat weer in het oosten en zuiden regen en onweersbuien.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 Voor veel vluchtelingen begint dit gezegde voorzichtig werkelijkheid te worden. Ze keren terug naar huis, mede dankzij het succesvolle project Veilig Thuis in Zuid-Soedan. Van Coordate Mensen in Nood, Free Voice, Stichting Vluchteling en UNHCR. Het project is helemaal gefinancierd door de Postcode Loterij.